Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Schoof gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet de gehele periode blijft zitten, oftewel 3,5 jaar. Het wordt volgens hem een spannende, uitdagende klus... maar hij hoopt dat de nieuwe ploeg een kans en de tijd krijgt. Dat zei hij bij de NOS over de presentatie van het nieuwe kabinet... dat afgelopen dag is beëdigd. Schoof zegt dat de coalitie van vier rechtse partijen... met de gezamenlijke plannen echt dingen anders willen gaan doen. De komende maanden gaat het kabinet Schoof de plannen uit het akkoord verder uitwerken. De fraudezaak tegen Donald Trump is uitgesteld. De straf zou eigenlijk volgende week bepaald worden... maar de uitspraak volgt nu pas in september. Aanleiding is de uitspraak van het Hoge Rechtshof van gisteren. Dat bepaalde dat oud-presidenten niet kunnen worden vervolgd... voor bepaalde daden die ze als president hebben begaan. Volgens de rechter in New York heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de zaak tegen Trump... over het vervalsen van documenten. In de Caribische Zee trekt orkaan Beryl verder richting Jamaica. Sparrow kwam maandag voor het eerst aan land en veroorzaakte op kleinere eilanden veel schade. Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen. Waarschijnlijk komt Barrel komende dag aan bij Jamaica. Het eiland moet rekening houden met extreme regenval en overstromingen. Barrel is een orkaan van de op één na zwaarste categorie. Nooit eerder bereikt een orkaan in de Atlantische Oceaan die sterkte al zo vroeg in het seizoen. Op het EK voetbal speelt Nederland in de kwartfinale tegen Turkije. Dat land won afgelopen avond met 2-1 van Oostenrijk. Oranje plaatste zich eerder op de avond voor de kwartfinale door te winnen van Roemenië. Aan het begin van de eerste helft zetten de Roemenen veel druk... maar na de eerste goal van Cody Gakpo kreeg Nederland kans na kans. Donjel Malen scoorde in de 83ste minuut de bevrijdende 2-0... en in blessuretijd ook nog de 3-0. Het is voor het eerst in 16 jaar dat Nederland de kwartfinale op het EK haalt. Het weer vannacht bewolkt met hier en daar regen.